Morat Rouakili met het NOS-journaal. In een bedrijfspand in Rijswijk woedt een zeer grote brand. Daarbij komt veel rook vrij. Getuigen hebben explosies gehoord. In het brandende pand aan de Van Gijnstraat zit onder meer een garage. De veiligheidsregio Haaglanden zegt dat er veel hulpdiensten bezig zijn... met het bestrijden van het vuur. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De waarschijnlijk laatste overlevende van een bloedbad dat de Duitse SS in 1944 tijdens het Ardennenoffensief in België aanrichtte, is overleden. Harold Billow hield zich voor dood toen de Duitsers op hem en tientallen andere Amerikaanse krijgsgevangenen begonnen te schieten. Hij overleefde door doodstil met zijn gezicht naar beneden in de sneeuw te liggen. In totaal werden 84 Amerikanen gedood, 43 overleefden het. De gebeurtenis kwam bekend te staan als het bloedbad van Malmedy. Harold Pillow is 99 jaar geworden. De politie in Rotterdam heeft na afloop van de verloren finale van de Conference League... tussen Feyenoord en AS Roma tientallen mensen opgepakt. De verschillende plaatsen greep de politie in, zoals op de Koolsingel. Daar werden waterkanonnen ingezet. De mobiele eenheid heeft meerdere charges uitgevoerd. Op verschillende plekken is zwaar vuurwerk afgestoken. Na enkele uren werd het rustig in de stad. De wedstrijd in Tirana eindigde in een 1-0 overwinning voor AS Roma. Schiphol neemt maatregelen om de verwachte drukte komende zomer in te perken. Er gelden tijdelijk andere regels voor de start- en landingsrechten. Volgens de nieuwe regels kunnen luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen... om een bepaalde vlucht een keer niet uit te voeren... zonder dat dat betekent dat de maatschappij dat zogeheten slot voorgoed kwijt is. De aanpassing moet ervoor zorgen dat er in de zomer veel minder vluchten worden uitgevoerd. En dan het weer, af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 12. Morgen, hemelvaartsdag, vrijwel overal droog en af en toe zon.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 at the Ruckers. Yeah. I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many and I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it.